Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische geheime dienst FSB zegt een aanslag op de wit-Russische president Lukashenko te hebben verhinderd. In Moskou zijn twee verdachten opgepakt. Een van hen zou ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Volgens de wit-Russische geheime dienst werd een gewapende opstand voorbereid. De president, zijn familie en hoge functionarissen hadden moeten worden vermoord. Lukashenko riep zichzelf van augustus uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland... die hoogstwaarschijnlijk niet eerlijk zijn verlopen. Tsjechië zet 18 Russische diplomaten het land uit. De aanleiding is een ontploffing in een munitiedepot zeven jaar geleden. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De regering in Praag zegt dat Russisch geheime agenten achter de explosie zaten. Het zouden dezelfde Russen zijn die de voormalig Russische dubbelspion Skripal hebben vergiftigd in het Engelse Salisbury. En de Russen die nu Tsjechië worden uitgezet zouden ook voor de geheime dienst werken. Ze moeten binnen 48 uur het land verlaten. Een petitie tegen een testevenement van Radio 538 voor een Koningsdagfeest is al ruim 77.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer is een arts van een Breda ziekenhuis vlakbij de plek van het testevenement. Hij noemt het een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners... dat er 10.000 mensen welkom zijn terwijl de reguliere zorg in het ziekenhuis wordt afgeschaald. Cambuur Leeuwarden is nu ook officieel gepromoveerd naar de eredivisie. Gisteren vierde de club uit Friesland al de officieuze promotie. Omdat nummer 3 Almere City gisteravond met 3-0 verloor bij Go Ahead Eagles... is een plek in de top 2 nu zeker voor Cambuur. En dit seizoen promoveren de twee beste clubs naar de eredivisie. Het weer nog opklaringen en vooral landinwaarts plaatselijk wat mist.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 Take me as I am, swear i do the best I can. Say I'm not going anywhere. Take me as I am, swear i do the best I can. Say I'm not going anywhere. thousand miles apart, yeah, you're the one that holds my heart no surprise, and I tell you all the time When My life gets way too hard I'll meet you in the stars, you know I will I'll keep you near, survival it is sometimes Поражает away you love me? I said I love you too. Even in the craziest times, when we fought, we made love. Don't try to push me, cause you are my baby boo. Tell me what I've done to make you feel uneasy. Cause I'm falling for you.